Mariette Kroll met het NOS Journaal. Het is een schietpartij geweest. Niemand is gewond geraakt, maar de politie heeft negen mensen aangehouden. Ooggetuigen melden dat ze verschillende mensen achter een man aan hebben zien rennen. Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk hoeveel mensen hebben geschoten en waarom dat is gebeurd. Noord-Korea is bereid om op het gebied van de mensenrechten samen te werken met de VN en internationale organisaties. In februari publiceerde de VN-Mensenrechtencommissie een rapport waarin onderzoekers gruwelijke misdaden beschrijven, vergelijkbaar met die van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting ruim 200.000 mensen zitten gevangen in Noord-Korea. De minister van Buitenlandse Zaken zei bij de VN in New York dat zijn land alleen niet wil samenwerken met de VS, omdat dat land om politieke redenen leugens verspreidt over Noord-Korea, zei hij. De Britse minister Newmark heeft ontslag genomen. Newmark voerde op internet seksueel getinte gesprekken met iemand die zich voordeed als een vrouw. In werkelijkheid was het een mannelijke undercoverjournalist die erover publiceerde in de krant The Mirror. Newmark, die getrouwd is en vijf kinderen heeft, stuurde ook pikante foto's van zichzelf en probeerde een afspraak te maken. De 56-jarige conservatieve Newmark was pas twee maanden minister. Twee Nederlandse judoka's hebben op de Open Europese kampioenschappen goud veroverd. Birgit Ente, die net hersteld is van een zware schouderblessure, was op het toernooi in Tallinn de beste in de klasse tot 52 kilo. Jennifer Wiggers pakte het goud in de categorie tot 63 kilo. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 10. De komende ochtend wat nevel en mist, maar in de ochtend gaat de zon schijnen en het wordt warm 20 tot 23 graden.